En natuurlijk ook af en toe jullie keus in de vorm van verzoekjes. Laat ik eens Nederlands beginnen met een opname uit 1957 van het ooit geformeerde Dutch Jazz Combo met Rob Madna piano de broertjes Jerry en Akkie van Rooyen en Rob Pronk op trompet, Harry Verbeke tenor, baritonsax, Ruud Brink en Toon van Vliet sax, Dick van der Kapellen bas en Rudy Brink drums. Een letterlijk bijna uitgestorven combo met funking. forgotten the words I love you Each memory that we share above Eva Cassidy was dat. Prachtige passie, zuiverheid en kracht vanuit een klein vrouwtje. Helaas al sinds 1996 verstomd, toen zij op 33-jarige leeftijd overleed aan botkanker. You've Changed, kippenvelmuziek. Deze CFM Jazz opende met het Dutch Jazz Combo, waarvan de meeste muzikanten intussen zijn overleden. Van het volgende kwartet leeft niemand meer. Het Modern Jazz Quartet met Django. was de trompetist Roy Hargrove met zijn combo op een uit 2006 daterend album. Hij speelde Trust, een eigen compositie, met daarin onder andere een mooie fluitsolo van Justin Robinson. Melancholie, ik zei het al. Zoals in die mooie compositie van Silonius Monk, met een songtekst van John Hendricks. Een bijzondere uitvoering jazzcrooner Mel Tormé, begeleid door de band van Marty Page. Round Midnight. It begins to tell round midnight round at night I do pretty well till after sundown Supper time I'm feeling sad But it really gets bad round midnight always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And old midnight knows it too. some quarrel we had needs mending. Does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out comes and I'm out of my mind. Our love take wing, some midnight round midnight. Let the angels sing for your summer blues when old midnight comes around. It hurts me deep inside when I think how I lost the love I found. verzoek was dit weer eens trompetist Dizzy Gillespie. En hij deed het redelijk rustig aan eh, met zijn orkest in I Can't Get Started. En er was nog een eh, verzoekje. Nog weer een vraag naar een oude knar. Iemand die van grote invloed is geweest in met name de bebop, maar eigenlijk nauwelijks meer wordt gedraaid. De alt-saxofonist Charlie Parker. Ik koos voor een opname waarin hij speelt met de nog prille trompetist Miles Davis. Charlie Parker met Star Eyes. was een beroemde compositie van Woody Herman, waarmee Stan Getz in de tijd grote bekendheid kreeg. Early Autumn. Hier in een wat sneller tempo gebracht door de zingende bassist Jim Ferguson en zijn combo. En de songtekst is van Johnny Mercer. Evenals het mondorgel wordt de accordeon slechts sporadisch in de jazz gebruikt. Maar Frankrijk heeft een kei op dit instrument, Richard Galliano zijn jeugd speelde hij alle improvisaties na van trompetist Clifford Brown. En hij was verbaasd dat de accordeon zo'n geringe plek in het jazzavontuur heeft. Hier is Richard Galliano met BB. Speelde door Toet Stielemans, waardoor Stevie Wonder is samen met jazzgroene Tony Bennett ook dit duetsong Every Day I Have The Blues. En laat ik dan maar meteen Toets erachteraan laten horen. Samen met een ander fenomeen, Ella Gerald. Samen in die mooie song van Antonio Carlos Jobim, Corcovado, ofwel Quiet Nights. of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the sound. vida sempre assim. Com você perto de mim, até hoje. quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds eerste uur van CFM Hoewel de bladeren gelukkig nog niet vallen, toch tot aan het nieuws en de reclame.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 Het Syrische leger heeft de stad bijna een maand omsingeld nadat de inwoners massaal hadden betoogd tegen president Assad. Die treedt al enkele maanden hardhandig op tegen betogers die zijn aftreden eisen. De afgelopen maanden zijn al ruim 1600 mensen gedood. Bij een botsing tussen twee schepen op de Moskva in de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker vijf doden gevallen. Een van de schepen was een plezierjacht met twintig mensen aan boord. Acht opvarenden worden nog vermist, zeven mensen zijn gered. Drie weken geleden kwamen in Rusland 122 mensen om bij een scheepsramp op de Wolga. In Afghanistan rust er een vloek op het nummer 39 op kentekenplaten. Autoverkopers raken auto's met het nummer aan de straatstenen niet kwijt. Het nummer 39 wordt in verband gebracht met de illegale seksindustrie. Een bekende pooier reed met een kentekenplaat met daarop een 39 rond. De man was zo berucht dat veel Afghanen niet geassocieerd wilden worden met hem. Ze gebruiken onder meer verf om hun kentekenplaat te wijzigen om zo de spot van kennissen en vrienden te vermijden. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de WK zwemmen in Shanghai de finale bereikt op de 4x100 meter wisselslag. Sebastian Verschuren, Nick Drieberg en Juri Verlinde en Lennart Stekelenburg gingen als derde door naar de finale. De Verenigde Staten waren het snelst. Nummer 1 en 2 van de afgelopen EK Frankrijk en Rusland werden uitgeschakeld. De finale van de 4x100 meter wisselslag is vanmiddag. Het weer, het is bewolkt en grijs, maar vanmiddag wordt de bewolking dunner en in het westen breekt langzaam de zon door. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel. En op de A27 Utrecht Almere tussen knooppunt Oude Rijn.